Door Almegens met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wie de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Tot nu toe hebben president Trump en zijn tegenstander Joe Biden alle staten gewonnen... waar traditioneel hun partij de grootste is. Maar de uitslag in grote staten als Texas, Florida en Pennsylvania is nog niet bekend. Het lijkt erop dat Florida naar Trump gaat. Joe Biden zou Arizona hebben gewonnen, meldt Fox News. Die staat is al decennia lang een republikeins bolwerk. De Tweede Kamer wil naar aanleiding van de extra coronamaatregelen... een uitbreiding van het economisch steunpakket. Door de aanscherpingen worden onder meer musea, theaters, bioscopen... pretparken en bibliotheken extra getroffen. En ook de reisbranche krijgt een zware klap. Gisteravond wilden de ministers Wiebes en Koolmees in een debat niks concreets beloven. Het kabinet is akkoord met het herstructureringsplan dat KLM heeft aangeboden. Daarmee kan een beroep worden gedaan op het restant van 3,4 miljard euro aan staatssteun. Eerder weigerde minister Hoekstra het volledige bedrag toe te kennen... omdat de piloten niet instemden met het inleveren van salaris. baby uit Maastricht die werd vermist is teruggevonden in een huis in België. Volgens de politie is het meisje van drie maanden in goede gezondheid overgedragen aan jeugdzorg. Afgelopen weekend werd alarm geslagen omdat er grote zorgen waren over het meisje dat uit huis moest worden geplaatst. De moeder zei in het AD dat de baby veilig in Turkije was. Diego Maradona heeft met spoed een hersenoperatie ondergaan in een ziekenhuis in Argentinië. Bij de voormalige stervoetballer, die vorige week 60 werd, is een bloedstolsel in zijn hersenen verwijderd. Volgens zijn woordvoerder verliep de operatie zonder complicaties. Het weer hier en daar kans op mist. Overdag eerst flinke zonnige periode, maar ook wat wolkenvelden. Alleen in het noorden kan vanochtend een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 We do sincerely hope you all Lord, here so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wie de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Tot nu toe hebben president Trump en zijn tegenstander Joe Biden... alle staten gewonnen waar traditioneel hun partij de grootste is. Maar de uitslag in grote staten als Texas, Florida en Pennsylvania is nog niet bekend. Het kabinet is akkoord gegaan met het herstructureringsplan dat KLM heeft aangeboden. Daarmee kan een beroep worden gedaan op het restant van de 3,4 miljard euro aan staatssteun. In de Champions League heeft Ajax de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Denemarken werd het 2-1 tegen Michieland. Ajax staat nu tweede in Pool D, achter Liverpool. Het weer zonnig, maar ook wat bewolking. Alleen in het noorden vanochtend kans op een bui. Het wordt vandaag 11 graden. Take your time. I know no one could ever love me better said you'd never soul. Don't even bother asking if you look okay.